Lot met het NOS Journaal. De politiek wil opheldering over de rellen tussen Eritreërs in Den Haag gisteravond. Verschillende groepen Eritreërs gingen bij een zalencentrum met elkaar op de vuist. Er sneuvelden ruiten en een aantal auto's gingen in vlammen op. Acht politieagenten raakten gewond. Het zou kunnen gaan om een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van het regime in Eritrea. Maar het regime zelf zou er ook mee te maken kunnen hebben. Meerdere partijen willen dat dit snel wordt onderzocht. De Israëlische regering gaat het aantal Palestijnen dat tijdens de Ramadan bidt in de Al-Aqsa-moskee beperken. De Binnenlandse Veiligheidsdienst Shinbet heeft het kabinet gewaarschuwd dat een dergelijke maatregel kan leiden tot grote onrust. Hoe de beperkingen eruit zullen zien is nog niet uitgewerkt. De Al-Aqsa-moskee staat op de Tempelberg in Oost-Jeruzalem. Het is voor zowel moslims als joden een heilige plek. De afgelopen paar jaar is er geen ramadan geweest zonder geweld op die plek. De film Oppenheimer is de grote winnaar bij de Britse filmprijzen, de BAFTA's, vanavond. De film over de natuurkundige die meewerkte aan het ontwikkelen van de atoombom... heeft zeven BAFTA's in de wacht gesleept, waaronder die voor beste film, beste acteur en beste regisseur. Ook de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema kreeg een BAFTA voor het filmwerk van Oppenheimer. Van Hoytema werkte eerder al mee aan een aantal grote internationale films, zoals Interstellar en Dunkirk. Maar het is de eerste keer dat hij een BAFTA wint voor het camerawerk. Joy Beunen is wereldkampioen schaatsen op de 5000 meter. Het is voor Beunen de eerste keer individueel goud op een WK. Ze was ruim een seconde sneller dan titelverdedigster Irene Schouten. Zij moet het doen met zilver dit keer. Het weer, de regen trekt weg naar het oosten. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 6. Morgen begint droog met misschien wat ruimte voor de zon.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 to say. Open our music book that only few can look, and I'll write a song for you. May only recreate in another place. There's in your silent night joy of a song's delight. Cause I'll write a song for you, you'll write a song for me, we'll write a song of love. stay forever new. We have a magic box in which is never locked. Cause I write a song for you, you write a song for me, we write a song. spirit break as it shatters into a million pieces. Just like glass, I see right through you in your room.